Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Oekraïne heeft in juli en augustus fors minder militaire hulp gehad van bondgenoten dan eerder dit jaar. Het gaat om 43% minder wapens, munitie en ander materieel. Het Duitse onderzoeksbureau dat dit bijhoudt noemt het een verrassende ontwikkeling en heeft er geen verklaring voor. Ook valt nog niet te zeggen of Oekraïne iets van de daling zal merken op het slagveld. Het land leunt sowieso al meer op zijn eigen oorlogsindustrie. Bijvoorbeeld voor de productie van drones en raketten. De wereldeconomie lijkt tot nu toe niet hard geraakt te worden door de handelsoorlog tussen landen. Dat meldt het Internationaal Monetair Fonds in de nieuwe groeivoorspelling. De aangekondigde heffingen door de Amerikaanse president Trump zijn in veel gevallen verlaagd... doordat er handelsakkoorden zijn gesloten, onder meer met de EU. Toch zegt het IMF dat de daadwerkelijke gevolgen van de handelsoorlog nog niet te overzien zijn. Ook blijft er onzekerheid over de koers en stabiliteit van de wereldeconomie, zegt het IMF. Rond de voetbalwedstrijd Italië-Israël zijn rellen uitgebroken. In de Italiaanse stad Udine waren veel veiligheidsmaatregelen genomen. Maar toch raakten zo'n 50 pro-Palestijnse demonstranten slaags met de politie. De groep probeerde na een mars door wegafzettingen te breken om bij het stadion te komen. De politie gebruikte waterkanonnen en traangas om de railschoppers uiteen te drijven. Italië won de WK-kwalificatiewedstrijd met 2-0. Engeland heeft zich geplaatst voor het WK voetbal komende zomer. Door een 2-0 zege op Letland is de ploeg zeker van de groep zegen. Portugal is nog niet zeker van een ticket. Het leek lange tijd op weg naar plaatsing, maar in blessuretijd maakte tegenstander Hongarije gelijk. Het werd 2-2.